bij een gokschandaal in het Europees voetbal. staat op de website van de club. De eerste divisieclub zegt dat ze de KNVB zelf attent heeft gemaakt op Chinezen die tijdens de wedstrijden onophoudelijk zaten te bellen. Ze zouden gegevens over wedstrijden van FC Eindhoven hebben doorgebeld naar gokkantoren in China. Gokkers zouden online hebben kunnen wedden op bijvoorbeeld het aantal hoekschoppen of gele kaarten. Het wantrouwen van de KNVB zou ook gewekt zijn door een opvallende uitslag. FC Eindhoven verloor dit seizoen thuis met 8-0 van FC Dordrecht. In de woestijn van Californië is het eerste commerciële ruimtevliegtuig gepresenteerd, de Spaceship Two. Het is een project van de Britse miljardair Richard Branson. Hij hoopt in 2011 de eerste klanten de ruimte in te schieten. De Spaceship Two wordt eerst met behulp van een ander vliegtuig naar 15 kilometer hoogte gebracht. Daarna ontsteekt het zijn raketmotoren om te stijgen naar een hoogte van 110 kilometer. De reizigers zijn daardoor een paar minuten gewichtloos en kunnen de kromming van de aarde zien. Er hebben zich al meer dan 300 mensen aangemeld. Een vlucht met de Spaceship toe kost 200.000 dollar. De kans is groot dat op bedrijven waar Q-koorts heerst... drachtige geiten moeten worden afgemaakt. Dat adviseert een commissie van deskundigen... blijkt uit stukken die tv-programma Zembla heeft achterhaald. Minister Klink denkt er serieus over om het advies over te nemen. Tot er duidelijkheid is over de maatregelen die worden genomen... houdt het kabinet geheim in welke gebieden de ziekte heerst. Ahmed Badoet wordt de lijsttrekker van de PvdA in de Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West... Pas in de derde stemronde kreeg hij meer steun dan Ahmed Marcouch, die door een sollicitatiecommissie was voorgedragen als lijsttrekker.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 Ba ba ba da ba da ba, ba ba ba da ba da ba, ba ba ba da ba. Za ba da ba, ba da ba da ba, za ba ba da ba da ba doo, za ba ba ba, za ba ba ba ba ba ba ba.